Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland en Oekraïne zitten weer aan de onderhandelingstafel. Het gebeurt bij de grens van Belarus en Oekraïne. Een vredesakkoord wordt niet verwacht. Rusland zegt door te willen gaan tot het Oekraïense leger is uitgeschakeld. En Oekraïne eist dan weer dat de Russen stoppen met bombarderen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat wel opvalt hier is dat het rechtstreeks onderhandelingen zijn tussen Russen en Oekraïners. En dat er dus geen derde partij is, noem maar wat, bijvoorbeeld de OVSE of een andere internationale instantie die als... Eh, eh, eh, die daarbij zou kunnen zijn en die eventueel in de toekomst zou kunnen toezien op een staakt het vuren. Steeds meer Nederlanders komen in actie voor Oekraïne. Zo gaan Nederlandse artsen en verloskundigen slachtoffers en vrouwen in Oekraïne... die nu bijvoorbeeld in een schuilkelder zitten, helpen. Ze gaan daar niet naartoe, maar geven online advies. Geke van 25 is één van hen. Ze is verloskundige en wil graag helpen. Eh, de kleine vragen, eh, het luisterend oor kunnen bieden... Eh, geruststelling kunnen bieden bij bijvoorbeeld klachten. Nou, iets wat je bijvoorbeeld veel hoort bij zwangere vrouwen is buikpijn bloedverlies... Eh, misschien de baby wat minder voelen bewegen... dat we daar kleine tips of handvaten bij kunnen bieden. vandaag was een nieuwe dag in de zaak over de moord op Peter R. de Vries. En er is nieuw bewijs tegen de verdachte. Het OM heeft op beelden gezien dat een van hen de Vries gevolgd is... toen hij na de uitzending van RTL Boulevard naar de parkeergarage liep. Er werd ook meer bekend over het appverkeer. Een van de verdachten zou aan de opdrachtgever hebben bevestigd dat hij de Fries had neergeschoten. En er was meer, zegt verslaggever Pien Lering. Het OM noemde deze berichten in de rechtszaak volstrekt gewetenloos. Er worden foto's gedeeld van PTR met de tekst deze hond moet je hebben. Waarop er vervolgens een reactie komt. Bro, ik schiet die KK-ding helemaal door zijn KK-lichaam. De verdachten hebben nog niet bekend dat ze de Fries hebben vermoord. De uitspraak in de zaak is in juli. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder. Daardoor kan het ook gaan vriezen. Morgen opnieuw volop zon. Iets meer wind wel. En een graadje of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Maarsen en Vinkenveen, 9 kilometer met een uur oponthoud. Daar zijn opruimwerkzaamheden. Drie rijstroken zijn dicht. Na 5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer... met daar een half uur extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 De inzet is een staakt het vuren en een veilige doorgang voor burgers om de frontlinie te kunnen verlaten. Een woonwijk in de stad Chernihiv in het noorden van Oekraïne is vanmiddag beschoten met raketten. Volgens Oekraïense autoriteiten vielen bij de aanval minstens 22 doden en 4 gewonden en is er sprake van een oorlogsmisdrijf. Op de snelweg A2 bij Vinkerveen liggen tientallen dode spreeuwen. Rijkswaterstaat denkt dat ze uit de lucht zijn gevallen. Onderzocht wordt of ze besmet zijn met de vogelgriep. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder. In de loop van de avond duikt op steeds meer plaatsen de temperatuur onder nul en kan het gaan vriezen.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 I could tell you crazy, but shit kinda intrigue me. Yeah, I like that. Seen it on the gram, trying to see that shit in 3D, mommy. I know I get around, cause I like to move freely. But you can lock it down, I can tell by how you treat me.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 You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, you you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it?